In Cairo is urenlang heftig gevochten bij een moskee... waarin aanhangers van de afgezette president Morsi zich schuilhielden. Vanmiddag braken er vuurgevechten uit. Volgens het staatspersbureau MENA gebeurde dat nadat ordentroepen... vanuit de minaret onder vuur werden genomen. Meerdere journalisten ter plaatse zagen daarna ordentroepen naar binnen gaan. Mensen die zich daar hadden verschand zouden zijn opgepakt. Of er slachtoffers zijn gevallen is niet duidelijk. De moslimbroederschap wordt mogelijk tot verboden organisatie verklaard. De Egyptische interim-premier wil dat de vergunning van de broederschap wordt ingetrokken. Zonder zo'n vergunning moet de beweging zijn werkzaamheden staken. In een stal in Dedemsvaart zijn honderden varkens omgekomen toen door een stroomstoring de ventilatie uitviel. Daardoor kon het ammoniakgas dat van de mest komt niet weg en zijn de dieren gestikt. Zeker 350 van de 1000 varkens in de stal zijn dood. De varkenshouder is met de ademhalingsproblemen naar het ziekenhuis gebracht. Schotland kampt door de warme zomer met een kwallenplaag. Onder meer reuzenkwallen kunnen gevaarlijk zijn voor zwemmers. De grote gele haarkwal heeft tentakels die wel zes meter lang kunnen zijn. Bij oudere of zieke mensen kunnen beten van de gele haarkwal dodelijk zijn. Door de snel oplopende temperaturen in juli ontstond er bij de Britse eilanden veel plankton... waar kwallen van leven en dat trok veel kwallensoorten aan. Wielrenner Tom Dumoulin is de nieuwe leider van de Eneco Tour. De 22-jarige Nederlander eindigde in de zesde etappe door de Ardennen als vierde... en nam daarmee de leiding over van Lars Boom. Dumoulin staat acht seconden voor op de nummer twee, de Tsjech Stibar. Morgen is de afsluitende etappe van de Eneco Tour... onder meer over de muur van Gerardsbergen. Dan nog het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe. En later vanavond gaat het regenen. Morgen eerst grijs en nat. Later kans op zon. Bij een middagtemperatuur van ongeveer 21 graden. Dit...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 一梦悬白。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 moment en weet niet waar je het van kent. Maar opeens herinner je je weer, er was een eindeloze sfeer en die is er telkens weer. In Amsterdam, Amsterdam is van bad. Welkom bij het tweede uur van Entertainment View. Het is 6 over 6. Dit was... Uh, McNeil was dat volgens mij. Eens even kijken. Maggie McNeil inderdaad. Met uh, Amsterdam. Mooi Genoeg eh, Amsterdam voor vandaag. Wij gaan luisteren naar een ander nummer. All Summer Long. Je hebt Entertainment View. Straks een nieuwe uh, ratenplaat. En nog wat andere rubrieken zoals Eredivisie voetbal. Maar eerst Kid Rock. It was 1989, my thoughts were short, my hair was long. Caught somewhere between a boy and man. She was 17 she was far from in between. It was summertime in northern Michigan. The way the moonlight shined upon her hair And we were trying different things And we sun. We couldn't wait for night to come to hit that sand and play some rock and roll. While we were trying different things, and we were slow. different things, and we were smoking funny things, making love. yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide. met Yesterday. En welke hoorden we daarvoor? Volgens mij kan Thomas mij die zich daar wel aan herinneren. Weet jij het? Ik weet het ook niet. Nee, nou, een nummer hadden we daarvoor gedraaid. Maar we zijn even vergeten eh, welke het ook weer was. En dan draait een heel leuk nummer door. En oh, dat is Bob Dylan, Blowing in the Wind. Nou, leuk achtergrondmuziekje. Entertainment View, het is 13 over 6. En eh, we gaan zo om half zes nog een raadplaat doen. We gaan zo eventjes brainstormen welke dat gaat worden. En dan om kwart voor zeven nog even het voetbalnieuws. En dan zit het er alweer op voor Entertainment for You. Maar voordat we dat gaan doen, gaan we eerst nog even naar wat muziek luisteren. Want de volgende die klaar staat is van de 3J's. Ja, de 3J's. Wie kent ze? Eh, nou, alle drie namen met een J. En eh, vraag me niet wat de precieze namen zijn, want dat weet ik niet. Hier is de stroom met de drie, of, 3J's. Dan de stroom. Ja, dat was hem. We hebben hem, het is 14 over 6. Hier zijn de 3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 Eh, Niels Zonder, ook wel Niels Literlooi. Hier op eh, CFM. Het voelt inderdaad goed. Het zit helemaal goed. Het is inmiddels 7 eh, voor half 7. Wat een mooi getal trouwens. Ook puur toeval, maar maakt niet uit. Wij hebben een tweede raad op plaats voor u. En ja, als u denkt dat u het weet, gaat u bellen 023 5730393. 5730393. Als u het weet. De raad van de plaat. De eerste van het tweede uur en de tweede van de uitzending. Nou, hoe mooi is dat verwoord. Dan komt hij, als u het weet, 5730393. En daarna gaan we luisteren naar, eh, ja, welke hebben we klaarstaan? YMCA. Nou, oh, nooit verkeerd. Hier is eerst Ratenplaat en daarna YMCA. Als hij doet, ja. Dus weten we het. Van eh, de raad op plaats van deze week gaat weer naar 5730393. Dan krijgt u Thomas de Jong aan de lijn. En dan mag u het zeggen. YMCA. Hier op eh, Entertainment View. Village People uh, met YMCA. Dit is ZFM. ZFM. Met nu eh, Hallelujah Jeff Buckley. Het is bijna half zeven. En weet u raad de plaat gaat u naar 0235730393. En dan nog nu genieten van dit uh, zes, bijna zeven minuten durend liedje. Origineel Jeff Buckley, Hallelujah. you to her kitchen chair. And she broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the heart. before. I've seen this room and I've walked this floor. You know, I used to live alone before I knew you. And I've seen your flag on the marble arch. And love is not a victory march, it's a cold and it's a broken hallelujah. Hallelujah. time when you let me know what's really going on below. But now you never show that to me, do you? But remember when I moved in you, and the holy dove was moving too, and every breath we drew. It's not somebody who's seen the light. It's a call. 7. En dat betekent dat het voetbalnieuws... Oh, nou, daar staat die weer open. Het gaat lekker vanavond. Dus dat derde keer. Maar dat maakt niet uit. Goed achtergrondmuziekje. Thomas heeft er ook weer zin in, want het voetbalnieuws. Ja, het voetbalnieuws. Wat gaan we allemaal doen vanavond? Nou, over vijf minuten PSV in Eindhoven tegen Go Ahead Eagles. Nou, ik gok een 4-0. SC Cambuur <laughs> tegen FC Groningen, ook om kwart voor zeven. En dan om eh, kwart voor acht mijn club RKC Waalwijk tegen AZ. En dan om kwart voor negen eh, twee eh, wedstrijden, namelijk NEC Nijmegen, Alex Pastoor tegen eh, Ron Jans, uh, Pek Zwolle. En dan om kwart voor negen ook weer uh, Rode Kerkrade in Kerkrade. dat zegt voor zich tegen Vitesse. En dan hebben we nog even Jupiler League. Omdat voor de geïnteresseerden, nou ik niet, maar toch voor degenen die luisteren. Fortuna Sittard, uh, FC Volendam 2-3, FC Emmen, FC Den Bosch om kwart voor zeven aftrap. Hetzelfde voor Sparta Rotterdam en Venlo. En dan wordt er ook weer in Engeland gevoetbald. Liverpool, Stoke City 1-0. Arsenal, Aston Villa, verrassend 1-3. En dan Northwich, City, Everton 2-2. En dan Sunderland, Fulham 0-1. En dan West, Bromwich Albion tegen Southampton 0-1. En dan West Ham United tegen Cardiff City. Cardiff City, de promovendus staat het 2-0. Eh, en dan om half 7, Robin van Persie speelt dan eh, tegen Swansea uit. En dan de eh, Primera Division. Ja, nee, ik kan ik allemaal opnoemen. Ik kan alleen maar nog van de Nederlanders noemen dat eh, Schalke 04 eh, met 4-0 verloren heeft van Wolfsburg. En dat Bayern München weer gewonnen heeft met 0-1. En een afgekeurd doelpunt door, hoe heet deze man? oh ja, Arjen Robben. En dan, raad de plaat. Inderdaad, is geraden. En dan door wie? Ja, door wie? Door de moeder van Thomas de Jong. dat zegt voor zich en dan mag zijn verzoekplaat indienen. En dat is André Hazes, geef mij nu je angst. Is dat duidelijk? Ja, dat is helemaal duidelijk. Dus eh, de moeder van eh, Thomas de Jong helemaal gefeliciteerd. Want hier is Andreasus Geef mij de angst.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 Geef je er voor terug. Geef mij nu de nacht. Ik geef je de morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel de weg met jou. Kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets. Je mag best schrijven.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 Want ik laat je nu nooit meer gaan. Geef mij nu je Ik geef je er ook voor terug. Geef mij nu de naam. Ik geef je de morgen.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 gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up higher. There's a thousand pretty women waiting out there. They're all living the devil may care, and I am just a devil with love to spare. So viva Las Vegas, viva Las Vegas. How I wish that there were more than 24 hours in the day. Now, even if there were 40 more, I wouldn't sleep a minute away. Oh, there's blackjack and poker and the roulette wheel. A fortune won and lost on every deal. All you need is a strong heart and a nerve of steel. Viva Las Vegas! Viva! fever. Las Vegas with your neon flashing and your one-arm bandits crashing. All those hopes down the drain. Fever, Las Vegas turning day into nighttime, turning night into daytime. If you see it once, you'll never be the same again. I'm gonna keep on the run. I'm gonna have me some fun. It cost me my very last dime. If I wind up broke, well, I'll always remember that I had a swing in time. I'm gonna give it everything I've got. Lady luck, please let the dice stay hot. Let me shoot a seven with every shot. Beaver.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 von 99 luchtballon. Van Nina. Dit is de eh, laatste vier, nou drie minuten zelfs, van Entertainment View. Volgende week zijn we er weer vanaf vijf uur s middags. De vierde uitzending dan alweer. Dus ik was Mark Otter vanaf de Tolweg 10A. Dit was Entertainment View. En we gaan eruit met natuurlijk het vaste nummer. Hier is Billy Joel, Pianoman. En daarna het nieuws van 7 uur. Ik zeg eh, tot volgende week. Ja, tot ziens. There's an old man sitting next to me, making love to his tonic and gin. He says, Son, can you play me a memory? I'm not really sure.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 if I could get out of this place